Jobboot met het NOS-journaal. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn duizenden agenten, brandweerlieden en militairen verkleed als clown de straat op gegaan. Het was een ludiek protest tegen de bezuinigingen van de regering. De demonstranten refereerden met hun clownspakken aan een opmerking van president Orbán. Die had gezegd ambtenaren die zich verzetten tegen besparingen op pensioenregelingen en werkloosheidsuitkeringen moeten zich maar melden bij de staatssecretaris voor clownszaken. De Hongaarse regering wil onder meer met terugwerkende kracht het vervroegde pensioen voor agenten afschaffen. Daardoor moeten ook agenten die al gestopt zijn met werken weer aan de slag. Het Amerikaanse congreslid Anthony Wiener heeft bevestigd dat hij opstapt. Democraat lag onder vuur sinds hij twee weken geleden toegaf dat hij seksueel getinte Twitterberichten heeft verstuurd. De 46-jarige Wiener zei in New York dat hij vanwege de controverse onmogelijk door kan gaan als lid van het Huis van Afgevaardigden. Ook bood hij zijn excuses aan voor de commotie die hij heeft veroorzaakt. De leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Pelosi, had hem al aangeraden om op te stappen. President Obama zei dat hij zou opstappen als hij in Wiener schoenen had gestaan. De finale van het Europa League voetbaltoernooi wordt over twee jaar gespeeld in de Amsterdam Arena. Het is de tweede keer dat in de Arena een Europese finale wordt gespeeld. In 1998 ging het om de Champions League. De Europese voetbalbond UEFA heeft ook bekendgemaakt waar de Champions League finale in 2013 plaatsvindt. Dat is in het Wembley Stadion in Londen. Dit jaar was de finale daar ook al, maar UEFA besloot een cadeau te geven aan de Engelse voetbalbond, omdat die in 2013 150 jaar bestaat. En dan het weer. Vannacht opklaringen. Langs de kust en in het noorden van het land nog enkele buien. Morgen af en toe zon. In de middag vanuit het zuidwesten regen. Het wordt morgen ongeveer 19 graden. In het weekend wisselvallig en vrij koel. En af en toe een bui.